in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Pas daar kon ze hulp inroepen. Er waren camerabeelden van de verdachte. Het gaat om een man van 40 uit Den Helder. Na zijn arrestatie is hij wel weer vrijgelaten. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Personeel op Schiphol krijgt een extra zomertoeslag. Vanaf morgen krijgen medewerkers op het vliegveld er iets meer dan 5 euro per uur bij. Mensen die fulltime werken krijgen daardoor zo'n 840 euro per maand extra. Je verslaggever Eva Wiesing. Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat een bedrijf eh, een bonus geeft aan mensen die bij allerlei verschillende andere bedrijven werken. Eh, en ook nog eens zo fors boven op het uurloon van eh, de CAO. Want je moet bedenken, het geld gaat niet alleen naar de beveiligers, bagageafhandelaars, schoonmakers op Schiphol. De mensen die passagiers begeleiden die slechte been zijn. Het gaat op echt een hele brede groep werknemers. Zo'n 15.000 mensen krijgen straks een extraatje. Schiphol wil met de bonus ook meer personeel aantrekken. Het Zeeuwse plaatsje Sluis wordt misschien wel bekender om zijn ooievaars dan om het lekkere eten. Door het dorp loopt steeds een ooievaarspaardje rond. Met hun jonkie stappen ze over straat en lopen ze tuinen in. En ze zijn er ook voor de lekkere hapjes. Kaas, poffertjes, zonder suiker. Maar hij moest ze niet hebben. <laughs> zes keer per dag, dat komt mee te schooien. Maar dat komt ook, op het ogenblik hebben ze jongen. En dat vinden we wel leuk. En heel veel mensen dan ervan genieten. En foto's maken. Heel veel. Ja. ja, door de toeristen daar zijn de sluizen ooievaars al een hit op social media. Het weer, vallen buien, in het noorden het meest, soms ook met onweer. Verder naar het zuiden piept de zon er vaker door. Het is een graad of 17. Morgen droog, aardig wat zon en ietsje warmer, 19 tot 22 graden.